Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De aanval gisteren, in, maar die hebben geen gifgas ingezet. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. De Syriërs zouden een depot met chemische wapens van rebellen hebben geraakt... waardoor gassen zijn vrijgekomen. Volgens de Russen leek het daardoor op een aanval met chemische wapens. Het Syrische leger ontkende gisteren al dat het een gifgasaanval had uitgevoerd. Bij de aanval vielen gisteren zeker 100 doden, ook zijn er honderden gewonden. De stad Groningen bouwt een nieuwe bed, bad en broodlocatie voor de opvang van afgewezen asielzoekers. Hiermee gaat de gemeente in tegen het beleid van demissionair staatssecretaris Dijkhoff. Die gemeente wil verbieden om afgewezen asielzoekers te huisvesten. Groningen hoopt dat in de kabinetsformatie nieuwe afspraken worden gemaakt... en bouwt daarom alvast een nieuwe opvanglocatie waar plaats is voor 176 mensen. Een vrouw uit Rijswijk zit volgens de projectgroep Gereden Twijfel... mogelijk al acht jaar ten onrechte vast voor moord. Ze zou een vrouw van 78 hebben gedood... toen die haar betrapte bij een inbraak. Daarvoor werd de Rijswijkse in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar cel. Maar de sporen van twee mannen op de kleding van het slachtoffer... zouden nooit goed zijn onderzocht. Het OM bestudeert volgens Omroep West de conclusies van de onderzoeksgroep. De Australische politie heeft ruim 900 kilo crystal meth onderschept. De drugs waren voor het grootste deel verstopt in houten vloerplanken uit China. Volgens de Australische minister van Justitie is het de grootste hoeveelheid crystal meth die ooit in het land is gevonden. Bij de politieactie werd ook voor 5 miljoen aan bezittingen in beslag genomen, zoals gebouwen en auto's. Het weer vandaag vrij veel bewolking, hoewel de zon ook nu en dan doorbreekt. De meeste zon in de kustgebieden. En het wordt 10 tot 13 graden. Morgen weinig verandering, vanaf vrijdag weer wat warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen snel op te lossen. Op de A2 Den Bosch-Utrecht ook, want de weg is weer vrij. Tussen Rosmalen en Waardenburg. Het rijdt nog wel langzaam daar. Op de A4 Den Haag-Amsterdam nog zo'n 10 minuten in de file tussen Zoeterwoude-Dorp en Hoogmade. Maar de rest van de files is opgelost.